uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Terrorismegebruikers op internet bestrijden. De kinderrechtenorganisatie deed dat al in Azië met het virtuele meisje Sweetie. Het online nepaccount van Sweetie lokte destijds duizenden pedoseksuelen in de val. Hun gegevens werden doorgegeven aan de politie. Terdesom hoopt met het aanmaken van nepprofielen ook in Nederland pedoseksuelen te ontmaskeren. Volgens de organisatie is daarbij geen sprake van uitlokking. Koerdische strijders zijn niet van plan om te vertrekken uit de Noord-Syrische stad Manbij. Bronnen bij de Turkse en Amerikaanse veiligheidsdiensten zeggen dat de strijders hun positie versterken met manschappen en wapens. Turkije en de VS willen dat de Koerden uit Manbij vertrekken. De stad werd onlangs veroverd op IS. Dat is een doorn in het oog van de Turkse regering. Die ziet de groep Koerden als een tak van de PKK. Vorige week begon Turkije een militaire operatie in het noorden van Syrië, mede om te voorkomen dat Koerdische milities de controle krijgen over een groter gebied. Bij een zelfmoordaanslag in het zuiden van Jemen zijn zeker 45 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er volgens de lokale ziekenhuizen tientallen gewonden. In de havenstad Aden ging vanochtend een autobom af bij een gebouw van het leger. Voor het gebouw stonden mannen die zich wilden inschrijven voor militaire dienst. In Brabant is een enorme hoeveelheid materiaal gevonden van beschermde en met uitsterven bedreigde dieren en planten. Het gaat om onder andere koraal en huiden van botten van slangen en apen. De, bonds, de fonds werd gedaan bij een gezamenlijke operatie van de douane, de politie en de Voedsel- en Warenautoriteit en VWA. De spullen lagen in een bedrijfspand en vijf loodsen. De politie kwam het bedrijf op het spoor nadat de douane in Rotterdam een container uit China had onderschept. De eigenaar van het bedrijf is verdachte in deze zaak maar hij is nog niet aangehouden. Het weer. Vanuit het noorden breekt steeds vaker de zon door.